Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Koerden hebben in Noord-Irak opnieuw massagraven gevonden met vermoorde jezidis. Op drie plekken zijn ruim 110 lichamen geteld, zegt een woordvoerder van de Koerdische autoriteiten. Tot voor kort was Sinjar, de regio, in handen van terreurgroep Islamitische Staat. IS-strijders beschouwen jezidis als duivelaanbidders en vervolgen ze. Deze maand bevrijden de Koerden de regio en stuiten toen al op twee graven met 130 vermoorde jezidis. In Australië zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om maatregelen te eisen ter bescherming van het klimaat. Alleen al in Sydney 45.000. Verder waren er betogingen in Indonesië, Hongkong en de Filipijnen. En er zijn demonstraties gepland in Europa, in Londen, Berlijn en Amsterdam. Morgen begint de VN-klimaattop in Parijs. In Parijs zijn demonstraties uit veiligheidsoverwegingen verboden. Milieuactivisten hebben daarom duizenden schoenen neergezet in het centrum. Die staan symbool voor de betogers. De documentaire Sonita krijgt de publieksprijs voor beste documentaire van het ITVA. De Iraanse regisseur Roxare Gam Magami krijgt 5000 euro. Sonita gaat over een Afghaanse vluchtelingen van 18 in Iran... die ervan droomt om rapper te worden. Maar haar familie is van plan om haar uit te huwelijken. De prijs voor beste muziekdocumentaire ging naar regisseur Suzanne Raas... voor Boudewijn de Groot Come Closer. Het KNMI heeft voor later vanmiddag en vanavond code oranje afgegeven. In het noorden worden zware windstoten verwacht. De hardste van zo'n 120 km per uur op de Wadden. De piek ligt vanavond tussen 7 en 10. Dan valt er ook veel regen. Weerplaza rijdt af met aanhangers te rijden in Noord-Holland, Friesland, Groningen en op de Wadden. En veel afvaarten van veerboten vervallen vanavond. Het weer is dus bewolkt en regenachtig nu en een graad of 11. En vanmiddag en vanavond enige tijd zuidwesterstorm met in het noorden eh, zware windstoten. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate.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 De sport, onder andere de Grand Prix van Abu Dhabi daar is eh, op dit ogenblik 1 eh, Rosberg, 2 Hamilton, 3 Rijkonen, 4 Perez en 5 Hulkenburg. We hebben ook nog de eredivisie die we eh, speciaal weer volgen. Vitesse staat met 1-0 voor tegen NEC. En daarna hebben we ook nog PEC tegen Ajax, Groningen-ADO, Utrecht, Heracles en PSV tegen AZ. En daarnaast volgen we ook nog de Davis Cup tussen België en het Verenigd Koninkrijk. En nu Titio met Come Along With Me tot aan 5 uur.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 Gisteren trad hij op in eh, Paradiso en het schijnt een eh, fantastisch concert te zijn geweest. Wasn't expecting that en daarvoor Titio Come Along, één hitje gehad. Daarna nooit meer wat van gehoord. En waarschijnlijk zit ze gewoon vakken te vullen in haar eh, geboorteplaats. Ehm, zometeen wat sportnieuws en we hebben natuurlijk Co de Oranje. De najaarstorm die tussen vanavond 7 en 10 uur op zijn volle kracht is. Hier is Brian McFadden van Westlife, je kent hem nog wel. Real to me. champagne.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 En daarvoor hoor je trouwens Brian McFadden met A Real To Me. 7 voor half 3 eh, in een winderig Zandvoort aan zee. En we gaan even kijken naar wat sportnieuws. Pieter Jan Posma heeft de strijd om de wereldtitel in de Finklasse met een goed gevoel afgesloten. De Friese zeiler won in het Nieuw-Zeelandse Takapuna de medal race en eindigde als zesde in het eindklassement. Posma had zich een dag er eerder al verzekerd van een Olympisch startbewijs volgend jaar in Rio de Janeiro. Posma kende een lastig evenement in Nieuw-Zeeland. Zijn start was allesbehalve sterk, zijn resultaten wisselvallig. Pas aan het eind van de week kon hij zich met goede klasseringen onderscheiden. Hij haalde de medal race en wist toen ook meteen dat hij er in Rio volgend jaar bij zou zijn. Dat is trouwens over 250 dagen. Rio, ja, de Olympische Spelen. De Brit Gilles Scott was voor de medal race al zeker van de wereldtitel. De Fransman Jonathan Laubert veroverde zilver en de Sloveen Vasily Sborgar brons. Bokser Vladimir Klitschko is zijn wereldtitels in de WBA, WBO, IBF e en IBO e in het zwaargewicht kwijt. De 12 jaar jongere Brit Tyson Fury versloeg de Oekraïner in Düsseldorf na 12 ronden op punten. Alom werd aangenomen dat Klitschko korte metten zou gaan maken met de Britten... maar die wist met eh, zijn onorthodoxe stijl Klitschko te ontregelen. De Oekraïner, die elf jaar lang ongeslagen bleef... wist zich in met de dansende, sarrende en voortdurende pratende Fury... en liep in ronde 9 ook flinke klap op. In de laatste ronde bleed eh, Klitschko nog wel flink van zich af... maar de jury was desondanks unaniem in zijn oordeel. Fury won met 3-0. Een uh, miserabele derde kwart in, eh, kwart in Denver Nuggets... in de uitwedstrijd tegen Dallas Mavericks duur komen te staan... Gedurende acht minuten in die periode wisten de Nuggets niet te scoren... met als gevolg dat de Mavericks het duel willend afsloten met 92-81. Geruime tijd leek er niets aan de hand eh, voor de Nuggets. In de eerste twee periodes had de ploeg van de, de regie in handen... en halverwege het derde kwart genoot het team nog een voorsprong van vier punten... Vervolgens bleek de ploeg acht minuten lang niet in staat om te scoren. In het derde kwart eh, waren slechts twee van de 19 schoten raak. En werd een negen keer eh, balverlies geleden. Waardoor de thuisploeg de mogelijkheid kreeg het heft in handen te nemen. En een comfortabele voorsprong op te bouwen. Het derde kwart eindigde in 25-5 voor Dallas. De Nuggets herstelden zich enigszins in het vierde kwart. Maar de schade bleek niet meer te repareren. Golden State Warriors ging ondertussen gewoon door met winnen. De Sacramento Kings kon de Golden State niet stuiten. 120-101 werd het met een tweede op een volgende triple-double. Dat zijn meer dan 10 scores, meer dan 10 assists en meer dan 10 rebounds was Draymond Green de opvallendste speler. Wilt Chamberlain was in 1964 eh, de laatste Warrior die dat had gepresteerd. Goed, we gaan eh, weer eh, verder met muziek. Zometeen trouwens het weer 11,7 graden hier in Zandvoort. En eh, ja, we lopen tegen het eind van het jaar ook een beetje eindejaarsplaat hier bij CFM. Onder deze van Cousteau, The Last Good Day of the Year. Cousteau, The Last Day, Good Day of the Year. Zo heet deze plaat. Eh, bracht de tijd op 2 over half 3. 25 jaar. ZFM. Westkust. Weerbericht. Het weerbericht die luidt als volgt. Gisteren viel er in de ochtend hier en daar een bui. Maar verder bleef het droog en scheen de zon flink. De tweede helft van de middag nam de wolking toe en al vrij snel. Daarna ging het regenen. Het werd 8 eh, tot 9 graden, maar dat is historie. Vandaag is het over het algemeen bewolkt en ehm, vanochtend valt er een eh, enkele bui. Vanmiddag valt er buien gereden, regen en eh, komende nacht komt het tot stevige buien. De aanvankelijk eh, vrij krachtige en aan zee krachtig tot harde zuidwestenwind neemt gedurende de dag toe naar hard over land en aan zee een echte storm. De temperatuur loopt op tot een graad of 12. Vanavond buien en veel wind. Komende nacht is het veelal droog met enkele opklaringen. De wind waait uit het westen en neemt langzaam weer in kracht af. En de, temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is het bewolkt en geleidelijk gaat het weer volop regenen. De west- tot eh, zuidwestenwind neemt weer in kracht toe... en de temperatuur loopt op naar 13 graden. Na morgen blijft het wisselvallig en onstuimig... met elke dag wel regen of eh, enkele buien. De temperatuur daalt geleidelijk van 13 graden op dinsdag... naar een graad of 10 aan het eind van de week. En wil je weer, trouwens eh, meer eh, weer eh, nieuws hebben? ook al is Lex van Horm in de winterslaap. www.meteopagina.nl staat alles verzameld. Dan kun je alles lezen over het weer. Nou, Jacober die had een fantastische goede suggestie voor een plaat. De dijk met als het golft. Deze dagen te duren. Als het golft, dan golf het goed. Als het golft, dan golf het goed. Niet te stuiten, niet te sturen. Duurt te dagen, duur te duren. Als het golft, dan golf het goed. Op de mooiste zomeravond, bij de ondergang Iemand glaasje, niemand weet hoe het begon. Op de rimpeloze vlakte van een vlekkeloos bestaan. Kan het plotseling gaan waaien, ook al wil kelder van de kroeg. Waar de vaten rustig wachten, iedereen heeft toch genoeg. Op de dansvloer van het leven, met een tango voor de boeg. Kan het zomaar heftig stormen, ook als niemand daarom vloeg, Als het golft, dan golf het goed, niet te stuiven de dag. stromen en de gaten gaan niet dicht. Wil geen mensen eraan geloven, morgen wordt het toch weer licht.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 En daarachter Naughty Boy met eh, Beyoncé met A eh, Running. Het is eh, eigenlijk vandaag de dag van de feestmarkt, maar die is vandaag afgeblazen. Code Oranje van KMI heeft het roet in het eten gegooid. De organisatie heeft daarom besloten om de markt te schrappen... vanwege de harde wind en de vooruitzichten dat het KMI heeft afgegeven. Een alternatief is er wel... Ondernemers in het Zandvoortse centrum hebben winkels de hele dag geopend... omdat zij toch op de feestmarkt hebben gerekend. Nou, Frisse wind, even je kop leegwaaien. Het kan op het Zandvoortse strand. En dan heb je in je hoofd plots... uit de jaren 70 Christopher Cross met A Ride Like the Wind... focus on me. Focus on me. focus on me. single van Ariana Grande heet Focus. En daarvoor Christopher Cross met A Ride Like the Wind. Nou, Maxi rijdt op eh, plek 15 bij de Grand Prix van Abu Dhabi. En eh, daar eh, wordt de race nog steeds geleid door ehm, Nico Rosberg. Dan gaan we even kijken naar de velden. de velden. Vitesse heeft drie punten gepakt tegen NEC. Heeft dus de Gelderse derby gewonnen met 1-0. Valerie Kassisvili is de matchwinnaar. En... Ehm, uh, nee, tegen Ajax, Groningen ADO en Utrecht Heracles... die staan nog allemaal op 0-0. Voor Zandvoort en de regio. We zijn even toe aan een eh, stukje lokale en regionale informatie. Maar eerst nog even een uh, dienstmededeling. Want er komt weer een leuke lijst. De vinyljaren eindejaars top 40. Er vindt een verwoede strijd plaats om de eerste plaats. je kan stemmen www.devinyljaren.webklik.nl Het kan ook via de gratis app van CFM. En als je regelmatig te vinden bent in Café 4 of Café eh, Lardy, uh, eh, eh, Laurel <laughs> en Hardy... kun je ook stemmen. De keuzelijsten hangen erin zagen en de stemformulieren liggen er ook. De uitzending is op 16 december via ZFM. Het gaat dus om je favoriete album. Ja, ik heb hem, Stevie Wonder, Songs of a Key of Life... maar een van een vaag manier wint die nooit. Gisteren heeft eh, SV Zandvoort een eh, kleine overwinning eh, behaald tegen het Haarlemse De Brug. De Zandvoorters wonnen het wel met 2-3 en eindigden met 10 spelers... omdat Ron Kalis twee keer geel kreeg. Door deze overwinning behield de ploeg de tweede plek in de competitie. SV Zandvoort kwam door de tweede doelpunt van Maries Mol en Boy Visser gemakkelijk op 2-0. Maar na de 1-2 gaf het volgens trainer Laurens ten Heuvel de Brug enige moed om terug te komen in de wedstrijd. En vlak voorin scoorde de Haarlemmers de aansluittreffer. Daarna moesten we met 10 man verder omdat Ron Kaders twee keer geel had gekregen... vertelde Ten Heuvel ten na afloop aan eh, Jaap Koper. De oefenmeester was het totaal niet eens met de beslissing van de scheidsrechter... omdat het in eh, de ogen van Ten Heuvel geen overtredingen waren. Als we iets zorgvuldiger waren omgesprongen met de kansen... had het wel 1-6 kunnen zijn, stelde Ten Heuvel na afloop. Nu maakte SV Zandvoort het zichzelf nog lang eh, lastig. Na het vertrek van Kales eh, speelde de ploeg compacter... liep het uit naar 1-3, maar kwam de brug nog terug tot 2-3. Het derde doelpunt kwam van Koen Michielsen. Arnold eh, Jongejan is bij SV Zandvoort uitgeroepen als man of the match. Het dierentehuis Kremland heeft eh, vrijdagmiddag uit handen van burgemeester Nieke Meijer... de vrijwilligersprijs van 2015 gekregen. Volgens de jury die uit eh, Maaike Koper, Rob de Graaf en Gerry Rutte bestaat... zijn twee organisaties geweest die dicht bij elkaar hebben gelegen... waarbij het dierentehuis Kremland uiteindelijk heeft weten te winnen... De jury van de Vrijwilligersprijs 2015 Zandvoort, Jaap Koper eh, eh, heeft dat gezegd. Dat eh, vrijwilligers belangrijk is in Zandvoort zijn, blijkt ook weer tijdens de middag van de prijsuitreiking in Pluspunt. Vrijwilliger zijn doe je niet zomaar, je doet het met je ziel en zaligheid. De vrijwillige brandweer Zandvoort heeft de aanmoedigingsprijs gekregen... omdat het juiste brandweer nogal wat vraagt van de omgeving die bij nacht en ontij erop uit te trekken. De andere genomineerden, zoals het eh, Zandvoorts Museum en de verkeersregelaars in Zandvoort... hebben ook laten zien eh, wat zij voor Zandvoort betekenen. Het museum organiseert om de zes weken een nieuwe expositie door, die door vrijwilligers wordt gedaan. En de verkeersregelaars zijn vaak te vinden bij de typische Zandvoortse evenementen... zoals de jaarmarkt, de nieuwjaarsduik en de diverse vierdaagse evenementen. Goed, tot zover even de lokale informatie hier bij CFM. We gaan verder met David Bowie. Hier is hij met More Love. Het is eh, fantastisch als je een dergelijke credo hebt. I won't let the sun go down on me van Nick Kershaw. En daarvoor David Bowie met uh, More Than Love. Doelpunt voor ADO. Eduard Duplan liet de beste cobber, zet ADO met de hoofd op eh, voorsprong tegen FC Groningen. Daar is het 1-0. Voor de respect e Ajax 0-0. En ehm, Utrecht Heracles is het ook nog steeds 0-0. Twee minuten voor drie. We gaan er zo meteen even tussenuit voor het nieuws van drie uur. Maar eerst nog even Nielsen met Hoe.